Katrien Straatman met het NOS Journaal. De twee agenten die bij het postuum een hoge onderscheiding gekregen. Ze krijgen het Burgerlijk Kruis eerste klasse voor moed, toewijding en menselijkheid. Bij de uitvaartplechtigheid, die streng beveiligd was, waren ruim duizend politiemensen uit heel België aanwezig. In Doetinchem zijn elf jongeren opgepakt op verdenking van een groot aantal criminele activiteiten. Het gaat onder meer om diefstal met geweld, openbare afpersing, heling en internetfraude. Ze maken deel uit van een grotere groep die al langer zorgt voor ernstige overlast in en rond het centrum van Doetinchem. In België is een bende opgerold die proftennissers omkocht. Op 21 plaatsen waren huiszoekingen, 13 mensen zijn gearresteerd. Volgens de Belgische justitie moesten de tennissers op een van tevoren bepaalde uitslag uitkomen, zodat daar met voorkennis op kon worden gegokt. Op die manier manipuleren de bende tenniswedstrijden in de lagere klassen. De autoriteit persoonsgegevens heeft geen overtredingen geconstateerd in een onderzoek naar misstanden in sauna's met camera's. Nadat er in maart beelden waren gehackt van een sauna in Nederasselt, had een aantal ongeruste saunabezoekers zich gemeld. Ze waren bang dat ze naakt waren gefilmd. De autoriteit deed steekproefsgewijs onderzoek in elf sauna's, maar kwam geen rare dingen tegen. President Poetin heeft nog eens gezegd dat Rusland niet verantwoordelijk is voor het neerschieten van vlucht MH17. Voor de Oostenrijkse omroep kreeg Poetin de vraag of hij niet moest toegeven dat het vliegtuig uit de lucht is geschoten met een boekraket van de 53ste brigade in Koersk in Rusland. Dat is vastgesteld door het internationale Joint Investigation Team. Maar Poetin zei dat dat team partijdig is omdat er geen Russen in zitten. Het weer. Vanmiddag is het vrij zonnig. Alleen in het noorden zijn wat meer wolkenvelden. Door 20 tot 25 graden.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 Dan vreten ze hun staart eraf. Of een oor. Bij Dobermans zie je dat veel. en mensen zijn nog net zo ver. Maar mensen zijn al verder. We zijn bezig met tatoeages. We zijn bezig met piercings. We zijn bezig met wurgseks. Er zijn mensen die niet meer klaar kunnen komen zonder een zak over hun hoofd. Ja, bij jezelf, hè? Is dus niet zo van, oeh Peter, jij met leven. Nee, bij, bij jezelf. Stond laatst in die videotheek, te bestelde een man 12 video's die man achter de balie. Hé, hey, Sylvester, jij hier? <laughs> Zet het toch niet zo te... het waren geen 12 porno, negen 9 video's, die man achter de balie. We hebben ook een plastic tasje bij. Oh, nou laat die video's dan maar zitten. Echt waar, singeltje van Dave Davis. Broer van Ray Davis, een lid van de Kings. En hij heeft een eh, prachtig solo singeltje gemaakt in de tijd. Oh, en dat nummer dat heette The Death of a Clown. Ja, dat wordt ook wel eens eh, gebracht onder de naam The Kings. Maar dat is niet zo hoor. Het is echt een solo singeltje van Dave. Goed, en daarvoor hoorde u de Stones met Start Me Up. En daarvoor een heel kort stukje uh, Arie en Sylvester in de videotheek. Ja, het was niet langer. Echt kan daar ook niets aan doen. En nu gaan we, eh, ja, we gaan een hapje eten, want ik eh, barst van de honger zo langzamerhand. Dus eh, we gaan maar eens even kijken of Anza nog wat in de pot heb. Misschien wel twee potten. <laughs> ik weet het niet hoor. Ja, nou. Het recept van de week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Zandvoort Lunch. Ja? Ja, en eh, vandaag heb ik een eh, heel eenvoudig gerecht. <laughs> Eh, makkelijk te maken voor vier personen en in 15 minuten op tafel. Dus met eh, een mooi warm weekend eh, in het vooruitzicht is het misschien een leuke tip. Dat is wokpasta. Die kunt je in de supermarkt kopen. En dat is al voorgekookt. Dus het enige wat je daar nog eh, mee moet doen, enigszins voorgekookt, is het bereiden zoals dit recept. U vertelt. Wokpasta met spek en paddenstoelen. U heeft hiervoor nodig 200 gram magere gerookte spekreepjes. 400 gram paddenstoelenmix met puntpa, paprika en zoete ui. 750 milliliter hete paddenstoelenbouillon van een tablet. 250 gram wokpasta fusilli. Dat zijn die, die spiraaltjes. 200 gram diepvriestuinerwten. 100 gram kruidenkaas. En een bakje tuinkers. En de bereiding gaat als volgt. Verhit een pan met dikke bodem zonder olie of boter... en bak de spekreepjes 2 minuten op hoog vuur. Eh, voeg dan de paddenstoelenmix toe en bak dat drie minuten mee. Voeg dan de bouillon en de wokpasta toe en breng het al roerend aan de kook. Voeg tot slot de tuinerwten toe en breng het opnieuw aan de kook... en laat nog ongeveer 4 minuten doorkoken. Blijf omscheppen tot de pasta gaar is en het water verdampt. Breng op smaak met wat peper. Neem de pan van het vuur, verdeel de ricotta en de tuinkers erover en serveer direct. Eh, je kunt in plaats van, eh, dat is de variatie, eh, een paddenstoelenmix met puntpaprika en zoete ei ook een champignon roerbaksmix gebruiken. Dan heb je er weer wat andere groentetjes door. En vegetariërs die kunnen heel eenvoudig gewoon de spekjes weglaten. Dat is ook een prima gerecht zonder vlees. Dit is eh, erg lekker met een scheutje extra vierge olijfolie en geraspte parmezaanse kaas. Ik zou zeggen, eet smaak. Weet eh, je wat, uh, die las ik van de week. Hè? Die vond ik wel heel erg leuk trouwens. Wat Weet je wat uh, vegetariërs? Nou. Dat is een Indiaans geldwoord. Oh. Voor iemand die te belazerd is om te jagen. <laughs> leuk. Nou, Vegetariërs, Indiaans geldwoord voor iemand die te belast is om te jagen. Hm. Heel erg grappig, uh, Jansen. Ja, ik vond hem wel leuk. Jij weer niet natuurlijk. Nou, ja. Nou, wat moet ik, wat moet ik wel zeggen? Dit is een ding, hoor. Jij vindt nooit eens een keer wat leuk. İyilesin değil mi? Flying Burrito Flying Burrito Brothers en Tried So Hard. Ze hebben het zo hard geprobeerd. Maar het is kennelijk niet gelukt. Nou ja, dat kan natuurlijk gewoon gebeuren. Dit is de Poppy Family. De Poppy Family. Featuring Terry en Susan Jacks. Which way you going, Billy? Billy, dat is antwoord, joh. Geen idee waar die uithangt, die Billy. Maar goed, zij ook niet kennelijk. hey, eh, ja, nou, we gaan nog een plaatje doen. Voordat we straks naar het uh, eh, NOS... Eh, nee, het regionale nieuws gaan. Het. Ja. passing us And I can't help the feeling that you and I we won't get to see another day together. Looks like bad weather. and I can not see it all there in your eyes. And it comes to me as no surprise. In fact, you don't need me here no want dat heet Bad Weather. Nou, dat is helemaal niet zo slecht weer. Ziet er best aardig uit boven. Ik zie hier een vaag zonnetje zo door de wolken heen komen. En wat het actuele weer gaat worden, hoort u straks over een paar minuten natuurlijk eh, van uh, Angela. Maar eh, je, hoeft, nou ja, je hoeft alleen maar naar buiten te kijken. Dan zie je het Ja, ook. eigenlijk wel. Ja. Dan zo naar het nieuws. the entertainer, and I know just where I stand. Billy Joel. Another serenader and another long-haired band. Today I am your champion. I may have won your hearts, but I know the game. You forget my name, and I won't be here in another year if I don't stay on the charts. Ooh. I am the entertainer, and I've had to pay my twice. Ah, but still they come to haunt me. Still they want their say. So I've learned to dance with a hand in my pants. Let them rub my neck and I write them a check and they go their merry way. Cause after a while and a thousand miles, it all becomes the same. I am the entertainer. I bring to you my songs. I'd like to spend a day or two. I can't stay that long. Now I got to meet expenses. I got to stay in reason I'd love to stay, but there's bills to pay, so I just don't have the time. I'm the entertainer, I come to do my show. You heard my latest record, spin on the radio. Ah, took me years to write it, they were the best years of my life. It was a beautiful song, but it ran too long. If you're gonna have a hit, you gotta make it fit, so they cut it down to 305. be. Ja, nummer heet The Entertainer en dat was Billy Joel. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Angela Jansen. Ja. Twee incidenten hebben vanochtend voor vertraging gezorgd op de A9 bij Haarlem. Bij knooppunt Rottepolderplein richting Halfweg was zowel een ongeluk als een pechgeval. Door de incidenten ontstonden, ontstond een paar kilometer file. De rechterrijstrook was afgesloten ter hoogte van Haarlem-Zuid. Niemand raakte gewond bij, bij het ongeval. De beschadigde auto is door een berger opgehaald en inmiddels is de weg weer vrij. De gemeente Zandvoort is gisteren in de prijzen gevallen. Ze won de City Marketing Trofee voor steden tot 100.000 inwoners. Dordrecht won de eerste prijs op de lijst van grotere steden. Bij city marketing gaat het erom hoe goed een stad zich inzet om zich op de kaart te zetten en hoe bezoekers naar de stad worden getrokken. Zandvoort heeft dat met bijvoorbeeld de campagne Amsterdam Beach blijkbaar heel goed gedaan. De prijs werd gisteravond in Leeuwarden uitgereikt. De jury vond dat de badplaats zich erg goed ontwikkeld heeft... op het gebied van city marketing. Dankzij een oplettende getuige is een eigenaar van een hond gisteravond opgepakt wegens dierenmishandeling. En dat gebeurde in Zandvoort. De getuige filmde eh, het baasje terwijl de hond geslagen en geschopt werd. De getuigen meldden zich rond half acht bij de politie... en kregen het verzoek de mishandeling te filmen in het duingebied. Bij aankomst konden de agenten aan het filmpje meteen zien dat het foute boel was. Op dat moment kwam de eigenaar juist met zijn hond uit het duingebied lopen. De eigenaar is aangehouden op verdenking van dierenmishandeling... en de hond is in beslag genomen. Daarna is de hond ondergebracht naar een veilig adres. De verdachte zat, vanmiddag nog, eh, zat gistermiddag, of vanmiddag, gistermiddag nog vast. Door justitie zal worden besloten wat er met de hond gaat gebeuren. Hopelijk een eh, fijn nieuw baasje. Ja, lijkt me wel. Het Zandvoorts Museum heeft van het, museum, bestuur van het Museumregister Nederland... een positieve audit. En dat is een beoordeling en normering gekregen. Deze week zal het Zandvoorts Museum ook meer aandacht naar buiten toe geven... over het waarom van deze audit en de uitkomst ervan. Aan het begin van dit jaar is het Zandvoorts Museum verzelfstandigd. Dat heeft volgens het museum heel wat voeten in de aarde gehad... als het gaat om zaken als bedrijfsvoering, afspraken met de gemeente en andere partijen. Maar ook met eh, het stichtingbestuur en het vrijwilligersteam... Het museum laat weten dat een audit geen kleinigheid is. Het museumregister heeft behoorlijk wat museumnormen... waar ook het Zandvoortsmuseum aan moet voldoen. De normen gaan vooral over collectiebeheer, publieksbegeleiding en bedrijfsvoering. Andere thema's die daarin aan de orde komen zijn beleidstukken over educatie... presentatie, bedrijfsplan, ethische code en communicatie. Ook belangrijk zijn de ruimtelijke omstandigheden. En dat is klimaatbeheersing, een licht, eh, collectie en een conserveringsplan.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 Ja, het weer van vandaag is eigenlijk een kopie van gisteren. Het eh, begon vanochtend een beetje erg bewolkt. Maar inmiddels eh, is de zon doorgebroken en dat zal in de loop van de middag alleen maar meer worden. Het blijft droog en er eh, is een matige tot uh, toenemende noordenwind en daardoor wordt het niet warmer dan een graad of 20. Vanavond en komende nacht is het helder en droog. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eh, is het prachtig zomerweer met volop zon. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige noordoostenwind... wordt het 24 tot 26 graden. En met dank aan Rico Schreuder voor het weerbericht. Oké. Okay. Eh, tante. Uh, rage blouse? Ja, lekker hè. Dit, is, eh, dit was Albert Collins. Oh. Op zijn The Master of the Telecaster. Oké. Dat werd hij wel genoemd. En dit was All About My Girl. En leuk detail, ik denk dat vind jij vast wel lekker. Die heerlijke Hammond op de achtergrond. Oh, oh. oh zat er een Hammond achter? Er zat een Hammond. Oh, niet hoor. oh. Oh, ja, oké. Paul McCartney. No Other Baby. Norris, baby, can thrill. Baby, zo heet het. En dat is van Paul McCartney. En het komt van een eh, cd die heet Run Devil Run. Een van zijn latere soloplaten. Oké, nou, eh, we gaan verder met...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 De cd wat vanaf kwam is best wel leuk. Maar voor de rest is er eigenlijk niet zoveel eh, bekend van hem. Joshua Caddison heet hij. En het nummer is dus Jesse. Dat is dan ook weer duidelijk. Violen. Zou er nou komen? Met al die violen. Keeping the Dream Alive. Vrijheid. Mooi, al die violen. Oh. Tonight the I remember their faces. The hopes we had were much too high, way out of reach, but we have to try. The game will never be over because we're keeping the dream alive. I hear myself. you said to wat is dat ook weer voor nummer? En dan hoor het en ja, dan weet je gelijk weer wat het is. Prachtig liedje. Uh, Keeping the Dream Alive van Vrijheid. Dit zijn de Bellamy Brothers.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 And you'll know what I mean. It's the season. Let your love fly like a bird on a wing and let your love bind you to all living things and let your love shine. And you'll know what I that's the reason. Just let your love flow like a mountain stream and let your love grow with the smallest of dreams and let your love show. And you'll know what I mean, it's the season. Oh, let your love fly like a bird de Bellamy Brothers en eh, Let Your Love Grow. Woehoe. Ja, ja, eh, dat was weer de laatste voor vandaag. Althans voor dit programma. Want u weet, zometeen komen wij nog even terug met de vinyljaren. Nou, even twee uur gewoon. Tot vier uur naartoe. Ja. Ja, Angelo hoort u even niet. Die zijn even broodje halen. En eh, dus natuurlijk, dat moet ook gebeuren. Hè. Je moet ook gewoon de in, inwendige mensen op peil houden natuurlijk. Want hou je het geen vier uur vol. Ja, is dat nog eenmaal. Thank you for letting me be myself van de Crusaders. En eh, dat is het laatste nummer. Dus ik zou zeggen, nou jongens, tot zo aan de andere kant van het nieuws. Gaan wij door met de vinyljaren. Tot zo. Oh ja, nog even gaan vertellen. Within Temptation tegenover Autos Redding.